Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer zijn regeringspartijen D66 en de ChristenUnie kritisch over het plan om meer ontwikkelingsgeld te besteden aan asielopvang in Nederland. Het kabinet wil daarvoor de komende jaren 3,4 miljard euro gebruiken van het budget voor ontwikkelingshulp. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks noemen het voorstel onaanvaardbaar. En ook D66 en de ChristenUnie zien er weinig in. Ze vrezen dat lopende hulpprogramma's in ontwikkelingslanden in gevaar komen als Nederland de geldkraan dichtdraait. De VS beschuldigt Rusland ervan wapens te hebben gehaald in Zuid-Afrika. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika zegt er zeker van te zijn... dat een Russisch schip in december wapens heeft opgehaald in een haven bij Kaapstad. De Zuid-Afrikanen zeggen dat ze neutraal zijn in de oorlog in Oekraïne... en dat ze een vreedzame oplossing willen. Volgens de Amerikanen komt daar in de praktijk weinig van terecht. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Zanger Gustav hoorde in de tweede halve finale in Liverpool bij de beste tien. Ook Estland en Slovenië zijn door. De finale van het Songfestival krijgt daarmee een Nederlands tintje. Het nummer van Estland werd medegeschreven door de Nederlandse Wouter Hardy. En een van de gitaristen van de Sloveense act is half Nederlands. De finale van het Songfestival is zaterdag. AZ heeft de eerste wedstrijd in de halve finales van de Conference League verloren. In Londen was West Ham United met 2-1 te sterk. Vlak voor rust kwam AZ op voorsprong door een doelpunt van Reinders. Maar in de 67e minuut maakte West Ham gelijk uit een strafschop. Die werd toegekend na een fout van AZ-doelman Ryan. Ruim 10 minuten later viel het winnende doelpunt voor West Ham. Volgende week is de return in Alkmaar. Het weer. Op steeds meer plaatsen gaat het vanavond en vannacht regenen. Minimaal rond 10 graden.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 Om het duo, stuur centen, nee. Om het duo, stuur centen, nee. Om het duo, stuur centen, nee. 10k volgers en ze hebben een berg met schuld oh de pols hangen 4k chases zegt, ze zijn echt, maar ik weet dus wel.